Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Vanavond worden de stoffelijke resten van nog vier gijzelaars overgedragen aan Israël. Dat heeft Hamas tegen bemiddelaars gezegd, meldt persbureau Reuters. Gisteren werden ook vier lichamen van gijzelaars overgedragen aan Israël... naast de twintig gijzelaars die nog in leven zijn. Israël vond dat er al meer stoffelijke resten overgedragen hadden moeten worden. Het Rode Kruis zei eerder al dat het waarschijnlijk langer duurt omdat er nog stoffelijke resten onder het puin liggen. Israël houdt de grens bij de stad Rafah in Gaza nu voorlopig dicht. Er wordt ook minder humanitaire hulp en brandstof binnengelaten dan afgesproken. In Madagaskar heeft het Hooggerechtshof een nieuwe president voorgedragen. President Rajwel werd eerder vandaag bijna unaniem afgezet door het parlement. Hij was het land al uitgevlucht na aanhoudende protesten tegen corruptie en armoede. Waar hij nu is, is niet bekend. Vanmiddag, vlak na de afzetting van de president, heeft het leger de macht overgenomen. De militaire leider heeft een overgangsperiode van maximaal twee jaar aangekondigd... met daarna verkiezingen. Verschillende grote techbedrijven achter sociale media willen niet naar de Tweede Kamer komen. Ze waren uitgenodigd om met Kamerleden te praten over algoritme en inmenging tijdens de verkiezingscampagne. Meta, TikTok en X reageerden niet op de uitnodiging. Google vond het te kort dag. De Amerikaanse R&B-zanger D'Angelo is op 51-jarige leeftijd overleden. Dat heeft zijn familie laten weten. De zanger, wiens echte naam Michael Eugene Archer is... had vooral in de jaren 90 hits met Brown Sugar, Lady en How Does It Feel... Voor die laatste won hij een Grammy. En ook het album waar het nummer op stond leverde hem een Grammy op. D'Angelo overleed aan de gevolgen van alvleesklierkanker. Het weer, vanavond en vannacht bewolkt. Het koelt niet veel af, het wordt een graad of 10. Er kan wat nevel of mist ontstaan. Ook morgen veel bewolking en hier en daar wat lichte regen.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 En vandaag is het thema zondag, zondag in de muziek. Ik ben op zoek gegaan naar alle nummers die iets met zondag in de muziek hadden. Binnen mijn collectie en buiten mijn collectie. En dat heeft weer een eh, mooie variëteit aan, ehm, aan platen opgeleverd. Voor mij ook weer een aantal nieuwe albums die ik heb ontdekt. En ik ga beginnen met Oscar Peterson. Het komt van het album De Piano Master. En het nummer heet A Sunday Kind of Love. Oscar Peterson met Sunday Kind of Love. Die titel die gaat u nog meer tegenkomen vandaag... want eh, mijn zoektocht door de muziek naar nummers met iets met zondag... kwam eh, ja, natuurlijk een aantal keer dezelfde titel tegen. Sunday Kind of Love kwam ik maar liefst vier keer tegen. En vandaag ook zes keer het, gewoon de titel Sunday. En drie keer Gloomy Sunday. En het volgende nummer wat klaar staat is van Billie Holiday... en het heet Gloomy Sunday. where the black coach of sorrow has taken you.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 Billy Holiday met A Gloomy Sunday. Natuurlijk heb je dan, als je zo'n lijst samenstelt... met eh, heel veel vergelijkbare titels... een beetje de angst dat de muziek heel erg op elkaar lijkt. Maar gelukkig, dat is anders. En het volgende nummer is van Duke Ellington. En het nummer heet Come Sunday. that's the day. Duke Ellington, Come Sunday. En dan ligt Ella Fitzgerald klaar met A Sunday Kind of Love van het album The Warriors. I want a Sunday kind of love A love to last past Saturday night I'd like to know it's more than love at first sight a Sunday kind of love. a certain kind of lover who will show me the way. My arms need someone to enfold to keep me warm. kind of love. Ja, dat was Ella Fitzgerald met A Sunday Kind of Love. Het volgende nummer wat klaar staat is Pee Wee Russell. komt van zijn album The Very Blues. En het nummer heet Sunday. was Wee Russell met A Sunday. We gaan verder met Nina Simone. A Sunday in Savannah. It's a song about Sunday in Savannah. One more Sunday in Savannah. Hear the whole creation shout and praise the see them flinging out the banner while the congregation says amen. One more Sunday in Savannah, hear the whole creation shouting. Nina Simone met A Sunday in Savannah. ga verder met um, en Oscar Peterson. En het nummer heet... Hoe kan het ook anders? Eh, Sunday. samen met Stan Sunday. En dan heb ik nog tweemaal het nummer Sunday klaar liggen. Ik ga beginnen met Bobby Hackett en Jack Teagarden. En daarna ga ik verder met Ed Condon en uh, Bud Freeman. Sunday. Ja, dat was tweemaal Sunday. Eerst van Bobby Hackett en Jack Teagarden... en daarna van Eddie Condon en Bud Freeman. Ik ga verder met opnieuw Gloomy Sunday. En deze keer van Artie Shaw. Het komt van zijn album Self Portrait...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 Het is eigenlijk een jazzstandaard. En de algemene aanname is dat dit ehm, de standaard is die in 1926 geschreven is door Chester Con, En die onder andere vertolkte is door Frank Sinatra en Bing Crosby. Maar ook een beroemde vertolking is van Carmen McRae. De album The Great American Songbook. Carmen McRae, Sunday. fun day, cause I ball all day Sunday. freedom shop die de zondag bezingt... van het Great American Songbook. De volgende die ik heb klaarstaan heet A Sunday Kind of Love. En dat originele nummer komt uit 1946... gecomponeerd door Barbara Bell, Anita Leonard, Stan Rhodes en Louis Prima. En de eerste opname was van Cloud Thornhill en zijn orchestra. Maar ik heb klaarstaan de versie van Etta James. Die is denk ik eh, commercieel het meest succesvolle geweest. A Sunday Kind of Love, Etta James. Ah! Sunday kind of love. A love to last past Saturday night. And I'd like to know it's more than love at first sight. James met A Sunday Kind of Love. Toen ik door mijn eh, collectie heen ging en ik ging zoeken op zondag... toen kwam ik Denise Jenna tegen en die had ik al een tijd niet gedraaid. Dus de hoogste tijd voor een eh, nummer van haar album A Heartful Music uit 1993. En het nummer heet Sunday Mom. denk de origineel, meest originele titel van vandaag. Sunday Mom church bells sing their song. Praise the Lord. reeds are empty. Church bells sing their song. Christiana met Sunday Mom. Ik ben al uh, toegekomen aan het laatste nummer van het eerste uur van ZFM Jazz voor vandaag. En dat laatste nummer is een nummer ehm, van Sarah Vaughan. Komt van haar album, The Original Album Series. Het is een uh, verzamel cd-box van vijf cd's. En het nummer heet Gloomy Sunday. Blijf luisteren. Zodra ik na het nieuws van 11 uur ben ik weer terug met nog veel meer zondagmuziek.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 nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 9 uur.